uit angst voor een mogelijke aanslag. Er bleek een koffer aan boord te zijn van iemand die niet in het toestel zat... In Reykjavik werd de koffer uit het ruim gehaald en doorzocht, maar er zat niets bijzonders in. Na twee uur kon het toestel verder vliegen. De Airbus van Lufthansa was vertrokken uit Frankfurt en vloog naar Detroit. Dat was ook de bestemming van de Northwest Delta vlucht... waarop vrijdag een mislukte aanslag werd gepleegd. Een woordvoerder van Lufthansa spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. In Parijs is de cosmetica-koning Yves Rocher overleden... In 1959 begon hij in Bretagne met het naar hemzelf genoemde bedrijf... dat uitgroeide tot een miljardenimperium. Bij de winkels in het postorderbedrijf werken zo'n 15.000 mensen in meer dan 80 landen. De Franse president Sarkozy roemde Rocher als een groot Frans industrieel... en de uitvinder van cosmetica op basis van plantaardige grondstoffen. Yves Rocher was ook politicus. Hij was 46 jaar burgemeester van zijn geboortedorp La Gacilly. Bijna drie jaar geleden werd hij lid van de Légion d'honneur de hoogste Franse onderscheiding. Yves Rocher was 79. Bij verkeersongeluk in Rotterdam-West zijn gisteravond twee doden gevallen. Vier mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. Het ongeluk gebeurde op de Vierhavenstraat, een doorgaande weg in de wijk Delfshaven. Een auto met daarin vijf mannen verleende geen voorrang, werd geramd door een pick-up truck en sloeg over de kop. De Rotterdamse brandweer haalde de inzittenden uit het wrak. Twee mannen uit Portugal, een van 48 en een van rond de 80, waren toen al overleden. De andere drie inzittenden zijn zwaar gewond. De bestuurder van de pick-up raakte minder ernstig gewond. Het weer, vannacht bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten blijft het vrijwel droog, temperatuur dicht bij het vriespunt. Overdag in het oosten en zuidoosten eerst nog zon, verder bewolkt, af en toe regen... en in de avond mogelijk natte sneeuw.